de voordracht overnemen. Uit Vlaardingen is bij het aansteken van een rookfakkel zijn hand kwijtgeraakt. Het incident gebeurde tijdens een voetbalwedstrijd tussen twee amateurclubs in Vlaardingen. De jongen, een jeugdspeler van Zwaluwe, vond het stuk vuurwerk en stak het aan. Volgens toeschouwers was daarna een harde knal te horen. De jeugdspeler zou vooraf nog zijn gewaarschuwd om het niet aan te steken. De voetbalwedstrijd werd meteen na het incident gestaakt. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de eredivisie heeft Rode JC thuis maar net gewonnen van NAC met 4-3. Vitesse heeft voor het eerst dit seizoen thuis punten laten liggen. In de Gelredoom eindigde de wedstrijd tegen Herenveen in 1-1. En FC Utrecht versloeg op eigen veld RKC met 3-0. Het weer vannacht helder, maar ook kans op mist, vooral in het westen.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 Het heeft voorzitter Peetoom van het CDA gezegd in Met het oog op morgen. Het is voor het eerst dat de partij openlijk een naam noemt voor de functie. De PvdA Cenk Willink vertrekt op 1 februari. Hij is dan 15 jaar vicepresident geweest van de Raad van State. De procedure voor zijn opvolging lijkt vertraging op te lopen. Premier Rutte had toegezegd dat direct na het zomerreces een procedure zou worden gestart met een advertentie, maar die is nog niet verschenen. De koningin is de voorzitter van de Raad van State, maar de vicepresident heeft de dagelijkse leiding en wordt daarom vaak omschreven als onderkoning van Nederland. Minister van Binnenlandse Zaken Donner moet met een voordracht komen. Als hij zelf kandidaat is voor de functie, zal een andere minister de voordracht overnemen. Een jongen van 12 uit Vlaardingen is bij het aansteken van een rookvakkel.